step right up, walk right in, rock this crazy while I'm living. When you're a. jongens hier. Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil? Ik wou dat ik een ijsje had, ijs met slagroom, lusten jullie dat? Dat dacht ik wel, ja het al, daar spul je van. Lus je ook wel bloemkool dan? Met een papja, met een papja, met een papja, met een papja. Luister even wat ik roep. Lus je ook een eh, broodje pop? een broodje koek, dat vinden de kinderen vies. Is dat vies, kinderen? Mag oma willen dat niet zeggen? Rapai, rapai, au! Sorry, uh, I missed my flight. Won't be able to make it. So, uh... some freaky motherfuckers. zoveel ellende in je leven voor mij. Het was zwaar, maar je rende soms ook aan al het mooie voorbij. Terwijl geluk soms in dit zit, in dat zit. Het komt pas wanneer je het echt niet verwacht. En ben je moe van het zoeken, put uit mij dan de kracht. Kijk door het ogen en zie de zon weer schijnen. Zie alle pijn verdwijnen. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Kijk door het ogen en zie het leven anders. Er is wel veranderd, dus lieve schat geniet. shoulders.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 Just come with me and we can shake the blues right away. You'll be doing fine with music stars. Oh, to the beat and the rhythm of the night, dance until the morning light about the worries on your mind.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 Egyptian. Let's do the Elvis Dance. Oké jongens en meisjes, dames en heren, boys and girls. Hoogste tijd om die dansvloer op te komen. It's party time. We gaan hem gas geven. Come on, let's do it. Let's do the Elvis dans. a oh, One, two, three, four. Leg je handen op je hoofd. Draai een keer in de rond. Schud je heupen heen en weer. Ja, we doen het nog een keer. Leg je handen op je hoofd. handen mag ze hebben, maar heel geil moet ze zijn. Geil moet ze zijn, dag en nacht. Slappe diepte mag ze hebben, maar heel geil moet ze zijn. Geil moet ze zijn, geil moet ze zijn. Een dikke reet die mag ze hebben, maar heel geil moet ze zijn. Geil moet ze zijn, dag en nacht. Zij moet lief zijn, zij moet speels zijn, zij moet geil zijn, dag en nacht. Zij moet lief zijn Zij moet speels zijn, zij moet geil zijn, dag en nacht. You turn me on, you lift me up like the sweetest cup I shared with you. You lift me up, don't you ever stop, I'm here with you. all or nothing Cause you say you follow through follow me. I, I follow. What you gonna do when the out? What you gonna do when it all cracks What you gonna do when the love breaks down? What you gonna do when the Who's gonna come time? What's it gonna take? Make a dream survive. Who's got to a storm inside. Don't say goodbye. Don't say goodbye. In the final seconds, who's gonna save you? Ooh, oh, oh. is elke dag wat aan de hand. Maar daarom is het ook de allermooiste kroeg van heel het land. We zingen iedere avond met alle liedjes mee. Maar ja, dat is toch heel gewoon in een goed café. En hangt er dan weer zo'n kwaaie maar aan de bel. Die boos is om de herrie, maar dan zingt het hele stel. Schij aan de buren, daar gaan we nog een keer. De vloer gaat op en neer Oh jongens, wat is weer we hebben schijn aan de buren. Vandaag hebben we feest. Lang geleden dat het zo gezellig is geweest. Sinds kort heb ik verkering, nou wie weet wel hoe dat gaat. Je bent de eerste dagen lang niet met zo'n meisje uitgepraat. Ik laat haar alle kamers van mijn huisje zien daar heb ze lol en maakt die schat wel man voor tien. En hangt er s'nachts weer zo'n boze maar aan de bel. Daar zingt die lieve schat als een echte lellebel. Schijt aan de buren, daar gaan we nog een keer. De vloer gaat op en neer. O oh, jongens, wat is weer? We hebben schijt aan de buren, vandaag hebben we feest. Lang geleden dat het zo gezellig is geweest. ever so mannen zijn die hard. me. Alright with me. As long as you, as long as you are by my side. Talk, talk, talk. or just say nothing. Nothing, nothing. I don't mind. Your looks never lie. nor Yeah. weer in bed. Je had niet eens je hoofd op afgezet, al is toch vrouwen. zo'n beat, from Paard is zojuist gepasseerd. En de fiets van Piet van Pa is zojuist gepasseerd. En de fiets van Piet van Pa is zojuist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de banden van de wielen van de fiets van Piet van Paar zijn zojuist gepasseerd. En de banden van de wielen van de fiets van Piet van Paar zijn zojuist gepasseerd. En de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de velg van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de velg van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de velg van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. Haha. En de trappers van de ketting, van de assen, van de spaken, van de velg, van de banden, van de wielen, van de fiets, van fiets van Pa, zijn zojuist gepasseerd. perfect surprise I keep asking myself, wondering how I keep closing my eyes, but I can't block you out Wanna fly to a place where it's just you and me Nobody else, so we can be free Nobody else, so we can be free All the things she said, all the things she said Running through my head, running through my head we could do